Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Criminelen gebruiken steeds vaker AI om kinderporno te maken. Volgens de Telegraaf lag het aantal meldingen van kinderporno vorig jaar een stuk hoger dan in 2023. En komt dat onder meer door kunstmatige intelligentie. De politie maakt zich er grote zorgen over. In de AI-software worden namelijk vaak beelden van echte kinderen gestopt... legt deze kinderporno-expert van de politie uit. Kinderen worden daar ook mee gepest en worden daarmee ook afgepest. Eh, men plakt gewoon het de afbeelding van een hoofd van een kind... plakt men op de beelden die zelf gegenereerd worden met AI. En het lijkt net of het kind zich heeft ontkleed of seksuele handelingen verricht... terwijl die daar nog nooit van haar leven, eh, haar leven geweest is. Ook denken ze dat de beelden van AI-kinderporno steeds heftiger heftiger zullen worden, omdat met AI alles mogelijk is. Daarnaast wordt het steeds lastiger om echte beelden te onderscheiden van AI-beelden. Het is allebei trouwens strafbaar. Na Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk willen ook Canada en Malta de Palestijnse staat gaan erkennen. Israël zegt dat de stap van Canada en Malta een beloning voor Hamas is. Veruit de meeste landen op de wereld zien de Palestijnse staat al als officieel land. Nederland trouwens niet. ZZP'ers hebben een stuk minder werk. In de eerste drie maanden van dit jaar kregen ze 50.000 opdrachten minder, schrijft de Telegraaf. Bedrijven zijn terughoudend vanwege strengere controles van de Belastingdienst op schijnzelfstandigheid. En wat begon als corona-hobby is inmiddels een echte missie. Sophie en Mout willen op de foto met alle 100 grenspalen tussen Brabant en België. Nou, het gaat al best aardig. We hebben er bijna 100 gevonden. Maar wel verspreid over 4, 5 jaar. Dus eh, we zijn wel even bezig mee. Meestal volgen we via Google Maps eh, de route. En we hebben ook een keer gehad dat we gewoon twee keer terug moesten gaan. Omdat het een moerasgebied was. Dat we tot de knieën in het water <laughs> stonden. Daar zijn die windmolens. Daar staan er ook bij. Ja, ik zie hem. Yes, we hebben hem. Op naar de volgende. En als we straks alle palen hebben gehad, dan gaan ze iets nieuws doen. Alle straten van Monopoly bezoeken. Heb ik het weer nog voor je. Een grote mix vandaag van zon, wolken en ook buien. Het wordt 19 tot 23 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Nieuw-Vennep 10 minuten vertraging.